Femke met het NOS Journaal. De politie heeft een 22-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij twee schietincidenten in Utrecht. Hij is vrijdagavond in zijn woning aangehouden. In de Utrechtse wijk Overvecht werden vorige week donderdag en vrijdag schoten afgevuurd op een woning en een auto. En daarbij sneuvelde de ruit van een woning en een autoruit. Niemand raakte gewond. Daken van asbest die in contact staan met de buitenlucht worden definitief verboden. Bij deze daken verweert de asbest en komen gevaarlijke vezels vrij en die zijn schadelijk voor de gezondheid. Volgens staatssecretaris Mansveld van Milieu onderstrepen recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen de noodzaak van een verbod. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering, er komt wel subsidie voor. Asbestdaken zijn vooral te vinden bij agrarische bedrijven. Bij een explosie voor het gerechtsgebouw van de Egyptische hoofdstad Cairo is een dode gevallen. Zeker vijf politieagenten raakten gewond. De explosie was bij de hoofdingang van het gebouw op een moment dat het er erg druk was. Afgelopen weken zijn er meerdere explosies geweest in Cairo. Op het IJsselmeer zijn dit weekend honderden meters aan illegale visnetten in beslag genomen. En ook werden bij een beroepsvisser tientallen te kleine snoekbaarsen gevonden. Om de visstand op peil te houden zijn er op het IJsselmeer beperkingen voor de visserij ingesteld. Zo mogen te kleine snoekbaarsen niet worden verkocht en ook mag er in het weekend niet gevist worden in het gebied. Een Indiaanse man die ter dood is veroordeeld voor een beruchte groepsverkrachting uit 2012 heeft geen spijt. Volgens hem had de 23-jarige studenten de verkrachting destijds zelf uitgelokt omdat een nette vrouw niet s'avonds laat op straat hoort te lopen. Volgens hem had de studenten geen weerstand moeten bieden. De groepsverkrachting zorgde voor een gigantische woede onder de bevolking. Het weer dan. Buien, mogelijk met hagel, tussendoor zon. Er staat een krachtige westelijke wind en het is 6 tot 9 graden. Vanavond is het droog, morgen gaat het weer regenen en dan is er niet veel zon. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een korte file op de A15 vanuit Rotterdam richting Gorkum.